De verlovingsring waarmee Sinatra zijn vierde vrouw Barbara ten huwelijk vroeg... bracht afgelopen week al anderhalf miljoen euro op. En een Mondriaan-achtig schilderij dat Sinatra zelf had gemaakt... ging van de hand voor 87.000 euro. Volgens Sotheby's deden duizend aanbieders deden duizend bieders uit 30 landen mee aan de veiling. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. China eist dat Canada Huawei-topvrouw Meng vrijlaat. De leidinggevende van het elektronica-bedrijf werd een week geleden... op verzoek van de VS opgepakt en wacht op uitlevering in Vancouver. De VS beschuldigt Meng van het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden. wij zou een dochteronderneming hebben ingezet voor handel met Iran. Een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, Ludmila Alexieva, is overleden. Ze was een van de laatste dissidenten uit het Sovjet-tijdperk. In de communistische tijd streed ze samen met onder andere de latere Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov voor de vrijlating van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. In 1977 werd ze verbannen en emigreerde ze naar de VS. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerde ze terug naar Rusland. Ludmila Alexeva was 91 jaar. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de NVA. Eerder gisteravond had NVA-voorman De Wever gedreigd uit de coalitie te stappen... als Michel het vliegtuig naar Marokko neemt om het VN-migratiepact te tekenen. De Vlaams-nationalistische partij NVA is tegen het pact dat de omgang met migranten regelt. Alle andere partijen in de regering zijn voor. Na terugkeer uit Marokko overlegt premier Michel met het parlement hoe het verder moet.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 Viens danser danser, viens danser. Efface ce décor sinistre et ce trombone qui pleure mal. Deviens pour moi l'illusionniste escamotant ce pauvre bas viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Hey Dehors, nous verrons tout à l'heure se lever l'aube en habit bleu. danser avec nous deux. Hey si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Welkom terug bij CFM Jazz. Ja, nu wel dus. Welkom terug bij CFM Jazz. Ik werd enigszins verrast door eh, het einde van dit nummer. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ehm, ik heb nog veel meer mooie muziek eh, voor u klaar liggen. En mijn gast is ook binnengekomen, maar zo direct meer. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Nina Simone. Ik heb een eh, live album gevonden dat is, heet Nina Simone Live in Europe uit 1968. En daar ga ik twee nummers van draaien. Het eerste nummer is Numekitpa. En het tweede nummer is House of the Rising Sun. parfois coup de pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas. ta friré de ces hommes-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te rencontrerai l'histoire de ce mot de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte Bye. noon. et sourire et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'homme de ton ombre, l'homme de ta main, l'homme de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. she's in Detroit. Don't go to that house in New Orleans. They call it the Rising Sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost won. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah broken pieces from, yeah, yeah. in New Orleans, they call it the rising goodbye it's on eh, one of the albums, and it goes, Sheila, woman, Sheila, she drink. Oh yeah. Nina Simone, ze begon alvast het volgende nummer eh, aan te kondigen. En eh, het is opgenomen op het jazzfestival van Montreux in 1968. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is ook een live nummer. Het is ehm, opgenomen door Deborah J. Carter. In 2003 eh, in een eh, klein concert in Den Haag in de jazzclub Panonica... waarin zij onder andere uh, samenspeelt met Koen Molenaar op piano... Mark Zandeveld op bas en Enrique Vierpi op drums. Gaat u luisteren naar My Favorite Things van Deborah J. Carter. dat was Deborah J. Carter. En dat brengt mij ook meteen bij onze gast van vandaag. Hans Rijmers van uh, Zandvoort Jazz. Hans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. En ja. Ehm, ja, ik had het in het eerste uur al eh, kort aangekondigd. Je hebt ook nieuws. Ja. daar is natuurlijk... Eh, ik werd daar heel vrolijk van. Dus eigenlijk wil ik jou ook gewoon vragen om dat met Zandvoort te delen. Ja, ik, ik, ik ben blij dat ik het even kan vertellen hier. ik had ook begin april, eh, eh, eind april ook niet durven dromen dat ik hier zou zitten... om weer over een eh, nieuw jazzprogramma te praten. we hebben natuurlijk wel wat beleefd afgelopen, afgelopen zomer. wat tot gevolg heeft gehad dat we hebben gezegd... van wij gaan voorlopig geen jazzconcerten meer doen. Dat had alles te maken met de, het uitvallen van Erik Timmermans. Hè, dus onze bassist en secretaris in de stichting dat bleek een eh, extreme vorm van uh, overwerkheid te zijn. Nadat dat geconstateerd was. heeft dat wel wat eh, gevolgen gehad. Heeft niet, heeft niet gewerkt. en wij kunnen de jazzconcerten zonder Erik niet uitvoeren. Ja. We, we kunnen niet zeggen van we nemen een andere bassist. En dat heeft alles te maken, en dan gaan we weer, met geld. Want we kunnen de concerten doen dankzij eh, het inkomen van de bezoekers. Maar ook dankzij wat subsidie van de gemeente. En Erik heeft zichzelf al die jaren dat hij eh, speelde... niet of nauwelijks eh, een fee toegekend. Dat kunnen we dan besteden aan de, aan de solisten die komen. En de een kost wat meer en de ander die is wat goedkoper. Maar hebben we het wel iedere keer kunnen doen. En op het moment dat dat uitvalt... dan moeten we daar bassisten gaan inhuren of andere muzikanten. En dan moet je het volle pond betalen. En dan wordt het heel erg lastig. Dan gaan we het niet volhouden. Dus dat, dat ging niet lukken. Dus konden we het niet anders dan eh, hopen... dat het met Erik op enig moment weer beter zou gaan. En godzijdank is dat nu zo. En daar zijn we buitengewoon eh, blij van. Want ik had eh, eind mei niet durven dromen... dat we nu hier zouden zitten om over een nieuw concert in januari te praten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, na zo'n korte tijd al. Ja, een relatief korte tijd. Waarvan, eh, waarvan iedereen die er verstand van heeft ook eh, heeft gezegd van... dit is een, een, een, wonderbaarlijk goed en snel herstel. En laten we het maar koesteren. En laten we er maar heel erg blij om zijn. Ja, dat denk ik ook. Gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja van iemand. En ehm, al het andere is natuurlijk maar bijzaak. Nou, zo, eh, zo ga je er wel over denken. Ja. <laughs> ja. ja, nou ja, uh, wanneer s'morgens je computer niet opstart, kun je ontzettende pest in krijgen. Maar dat is dan toch allemaal minder belangrijk... wanneer je over dit soort gezondheidsklachten praat. Maar goed, het is achter de rug. Ja. En verder kunnen we er heel lang over praten. Heeft allemaal niet zoveel zin. Laten we, maar naar, eh, laten we naar de toekomst kijken. Wat we kunnen gaan doen. Ja, eh, precies. Dus we gaan eh, in 13 januari starten met het concert met Deborah Carter. Hè, waar we net even wat gedaan hebben met Jean-Louis van Dam. Uh, Gijs Dijkhuis en Erik uiteraard. Die daar, die daar bas gaat spelen. En, en ja, ik, ik, ik verheug me er buitengewoon op. Ik, ik, ik hoop dat het druk wordt. En dan kunnen we straks nog wel even over de rest van het programma praten. Maar, nou, maar weer een muziekje denk ik. Ja. Gaan we doen. Ik heb klaar liggen de Nightcrawlers. Het is een band uit eh, New Orleans. En eh, ze hebben niet heel veel succes gehad... maar ze hebben wel een aantal goede nummers gemaakt. En uit 2006, het album Presenting... ga ik draai draaien Funky Mama. Dat waren de Nightcrawlers met Funky Mama. Ik heb een nummer klaar liggen van eh, Steve Terrell. lovely summer's day in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. at the moon, but I'll be seeing. its light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. the night is new. I'll be looking at the moon maybe see you. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. dit was Steve Terrell en I'll Be Seeing You. Ja, dat I'll Be Seeing You, dat slaat dan op 13 eh, januari. Want toepasselijker als dit kon ik het even niet bedenken. Maar zo moeten we het maar even, zo moeten we het maar even zien. Overigens, uh, degene die, uh, dit is dan maar even een huishoudelijke mededeling... degene die altijd komen zijn gewend dat we paspartoutjes hebben. Nou, dat gaan we nu voor het half jaar niet doen... Eh, iedereen die, eh, die nu komt, gewoon 15 eh, euro meenemen, bij de kassen betalen. Want daar ga ik dan weer trouw zitten. Dus eigenlijk, we doen gewoon alsof er niks gebeurd is. Alsof we een lange vakantie hebben gehad. Van, van eind mei tot, tot en met december. En dan gaan, we, dan gaan we weer vrolijk door. En eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan niet wachten. Nee, ik ook niet. 13 januari dus. Ja, en je vertelde me ook dat het niet bij deze ene blijft. Nee, afgelopen. nee. Uh, eh, 10 februari hebben we Tom Beek, uh, tenor. Erik van Luit, eh, piano, Marcel Seriersen en Erik uiteraard. En dan 10 maart Hermine Deurlo. En daar ben, ik wel erg, daar ben ik wel erg blij mee. Ja, dat is, die zien we niet zoveel. Die zit erg veel in het buitenland. Hè? ja, ja, ik hoorde iemand iets over Hermine zeggen ten opzichte van Toets. Maar dat ga ik niet herhalen. Maar dat was heel erg goed bedoeld. <laughs> Nou ja, ik heb wel zijn nummer van gedraaid. Ja, dus nou ja, er zei iemand van... Ach, ach, Toets met, met toets met penties. Het is toch fantastisch, man. En eh, het is, kan ongelooflijk goed mondharmonica spelen. Met Johan Clement, en we vinden het ook fantastisch dat hij er weer een keer is. Eh, geen slagwerk. Uh, Hermine die, die, die wil dat niet meer. Die hoeft dat ook niet. Die kan dat zelf allemaal wel. En Erik uiteraard. 14 april eh, waarschijnlijk uh, Dijkhuizen eh, is nog niet helemaal zeker. En dan 12 mei, dan zijn we alweer een stuk verder. Maar dan gaan we dit halve seizoen afsluiten met Frits Landersbergen, vibrafoon. Uh, Erik Kogendrums, Erik en uh, Jean-Louis van Dam. En dan, dan is het alweer zomer. En we, deze zomer is net voorbij. En zo snel gaat het. In ieder geval, ik ben blij dat ik het hier even kon vertellen. En ik hoop van harte dat iedereen 13 januari om half drie in de krocht weer naar een geweldig concert komt luisteren. Nou, ik kom zeker. Ik heb er ook heel veel zin in. Lijkt me hartstikke leuk. En eh, hartstikke fijn dat je even hier eh, kon komen om, eh, om dit te vertellen zelf. Ja. ik denk dat er weer veel mensen in Zandvoort blij zijn. En ik hoop ook dat de, dat de zaal vol zit. Nou ja, we kunnen nu eh, de postertjes weer gaan maken. Dus die gaan we weer ophangen. En, en eh, ja, zoals het... Eh, nou ja, wat ik al zei. we hebben even een... We hebben even dan, een, lange zomer, een, lange zomer, achter de rug. we hebben even vrij gehad om op adem te komen. En, en, en we gaan weer door. Ja, hartstikke mooi. Ja. Top. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ehm, ik heb nog een nummertje klaar liggen. Het is van um, ehm, RR Now. Het zijn een aantal jazzartiesten. Ehm, die samen zijn gekomen en eh, een, tijdelijke band hebben gemaakt. En dat eh, album dat heet Collegial Speaking. Eh, het is gemaakt in 2018. En het nummer wat ik ga draaien heet The Night in Question. is, is that when you're out here like this, everyone else's success is your success too. luistert naar RR Now. Het staat voor Reflect and Respond Now. Het is een eh, jazzcollectief uh, opgericht door Robert Glasper... en samen met eh, Christian Scott op trompet, Derek Hodge op bas... Justin Tyson op drums, Taylor McFerrin op synthesizer... en Terrence Martin op saxofoon. Het wordt door velen gezien als een supergroep. En dit album is van dit jaar. We gaan afsluiten voor dit jaar eh, niet voor dit jaar. Ja, wel voor mijn uitzendingen natuurlijk. Maar CFM Jazz is natuurlijk gewoon volgende week terug. Eh, we hebben nog een aantal eh, mooie uitzendingen. En natuurlijk gaan we richting de kerstmis. Dus ik ga ook afsluiten met een, met een kerstnummer. En het komt van de Brian Setzer Orchestra. Ze hebben een geweldig originele kerstplaat gemaakt in 2005 al. Dat heet Dictate Crazy Christmas. En daarvan ga ik draaien White Christmas. Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, in the snow. I'm dreaming, I'm dreaming of a promises be one. wenst jullie allemaal fijne dagen en...